van Tijn met het NOS-journaal. Bij een achtervolging in Weert heeft de politie drie mensen neergeschoten. De drie hadden kort daarvoor vanuit een rijdende auto het vuur geopend op agenten, meldt 1 Limburg. De politie wilde de auto met een Belgisch kenteken vanmiddag in Venlo controleren op drugs. In plaats van een stopteken op te volgen ging de bestuurder er vandoor. Tijdens de achtervolging schoten de verdachten op de politie. Uiteindelijk slaagde de politie erin de verdachte in Weert tot stoppen te dwingen. Het is niet bekend of de verdachten ook echt drugs bij zich hadden. In Amsterdam is een manifestatie aan de gang om de eenheid te bevorderen. Een paar duizend mensen zijn in een mars gelopen van de Amsterdam Arena naar het Museumplein. De organisatoren willen de verschillende culturen in Nederland een hechte eenheid laten vormen. In Friesland is een automobilist bekogeld met vuurwerk. Zijn voorruit werd vernield. De bestuurder en zijn vriendin, die zwanger is, bleven ongedeerd. Op de snelweg A32 bij Grauw reed afgelopen nacht iemand met groot licht aan. Het slachtoffer knipperde een paar keer om de ander te waarschuwen. Daarop kreeg hij die vuurwerkbom op zijn motorkap. De man en zijn vriendin hebben aangifte gedaan. In de VS is prof honkballer José Fernandez omgekomen bij een ongeluk. Hij was werper bij de Miami Marlins. Marlins. Fernandez kwam, Fernandez kwam om het leven tijdens een bootongeluk voor de kust van Miami. In totaal vielen er drie doden. Fernandez speelde vier seizoenen bij de Marlins. Hij werd gezien als een groot talent en in 2013 kreeg hij nog de prijs voor beste nieuwkomer in het Amerikaanse honkbal. Hij was 24 jaar. En Nicky Terpstra is winnaar geworden van de 12e Eneca Tour. Hij sloeg in de laatste rit naar Gerardsberg op indrukwekkende wijze toe. Klassementsleider Rowan Dennis was door een valpartij weggevallen. Boasson Hagen won de rit. Terpstra is na Lars Boom in 2012 de tweede Nederlander die de Eneco Tour wint.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 this a party. Ing bade, ing bade. Without noticing, we slide down deeper down. The shadow grows without ever op internet. www.zfmzandvoort.nl because of you And I just put it right back with the rest. That's the way it goes.